Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Het internationaal strafhof, het hof wil hem vervolgen voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Toen Libiërs in 2011 massaal de straat op gingen om het aftreden van Gaddafi te eisen, gaf de chef van de geheime dienst het bevel hard in te grijpen. Betogers werden vastgezet, gemarteld of op straat doodgeschoten. Het strafhof vraagt alle lidstaten mee te helpen bij het opsporen van de voormalige Libische spionagechef. De vier grootste zorgverzekeraars hebben vorig jaar in totaal ruim 330 miljoen euro verlies geleden. Mogelijk stijgen de premies daardoor flink, meldt NRC. De krant heeft de jaarcijfers van Achmea, VGZ, CZ en Mensis geïnventariseerd. Na kritiek dat de zorgverzekeraars te veel geld op de plank lieten liggen... hebben ze de afgelopen jaren hun vermogen ingezet om grote premiestijgingen te voorkomen. De reserves zijn daardoor bijna op. Volgens NRC hebben de meeste verzekeraars nu geen ruimte meer om stijging van de premies tegen te gaan. Tegen een stel uit Roelof Arendsveen dat een kind in de winter van 2015 lange tijd buiten had gezet, zijn in hoger beroep celstraffen geëist. Het OM wil dat de stiefmoeder zes jaar cel en tbs krijgt, tegen de vader is vijf jaar geëist. De destijds 12-jarige dochter werd ernstig onderkoeld gevonden in haar huis. Omdat ze in haar bed had geplast, was ze buiten gezet in dunne kleding. In het ziekenhuis bleek dat haar lichaamstemperatuur was gedaald tot 23 graden. Ook de twee jaar oudere broer werd mishandeld en verwaarloosd. Binnen drie dagen weten we wie de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal is, melden bronnen aan de NOS. Er zouden nog twee mannen in de running zijn, Henk ten Katen en Dick Advocaat. Een van die twee moet de opvolger worden van de ontslagen Danny Blind. Het weer vanavond neemt de buienkans af. Vannacht zijn er landinwaarts opklaringen met lokale kans op lichte vorst.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 your dreams at night. This could happen to you. Don't you count the stars, or they might tumble. Someone may drop to side, and down and down and down you tumble. Keep an eye on spring. Run, venture, it's bell ring.